Citydijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft een Nederlandse man zijn Britse buurmeisje doodgeschoten. De ouders van het meisje van 11 werden ook beschoten en raakten gewond. Hun andere dochter van 8 werd niet geraakt, maar was in shock. De schutter en zijn vrouw zijn opgepakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend... maar volgens het Franse Openbaar Ministerie heeft het mogelijk te maken met een burenruzie... Het Nederlandse stel zal al langer met hun buren ruzie over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. Het Oekraïense leger zegt twee dorpen in de regio Donetsk te hebben heroverd. De successen werden bekendgemaakt met een video. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in grijs gebied... dat door niemand wordt gecontroleerd. De Oekraïners zouden ook een derde dorp kort in handen hebben gehad... maar daar door de Russen snel zijn verjaagd. Almere City komt volgend seizoen voor het eerst uit in de eredivisie... In de finale van de play-offs om promotie en degradatie... waren de Almeerders te sterk voor FC Emmen. Na de 2-0 zegen in de eerste wedstrijd werd het nu in Emmen 2-1 voor Almere City. Betekent ook dat Emmen na één seizoen in de Eredivisie terugkeert in de Eerste Divisie. De Schotse oud-premier Nicola Sturgeon is weer vrijgelaten. De politie heeft haar ondervraagd in een onderzoek naar illegale financiering van haar Schotse Nationale Partij... Maar ze wordt op dit moment nergens van verdacht. In april pakte de Schotse politie in hetzelfde onderzoek de echtgenoot van Sturgeon op. Tennisser Novak Djokovic is de eerste man die 23 Grand Slams heeft gewonnen. Hij schreef vanmiddag op Roland Garros geschiedenis door zijn overwinning op de Noor Casper Ruud. De Servier is ook de enige man die alle Grand Slam toernooien minstens drie keer heeft gewonnen. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen dan opnieuw zonnig en warm. Met 27 graden in het noorden tot een tropische 31 graden in het zuiden.